Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Human. Come gather around people wherever you roam And admit that the waters around you have grown. Hoe word ik Dylan-kenner in één nacht? Oh, the times they are changing Roel Bent van den Berg. Ja, dat zal niet gaan in uh, één nacht. Dat uh, mocht u willen. Daar moet u toch wel een, eh, een, een leventje of twee eh, of drie aan besteden. Welkom terug bij het derde uur van Bobfest 70. Een door Human georganiseerde Bob Dylan extravaganza van vier uur... ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van de prins der dichters... van de rock'n'roll en wijde omstreken. Wij vieren dat vannacht op Radio 1 door zijn leven en werk te belichten aan de hand van een viertal eminente gasten... die elk een ander aspect van Dylan voor hun rekening nemen. Al zijn we, dat heeft u gemerkt, natuurlijk niet de slaaf van die thematiek. En elk uur ook een door de gast gekozen en soms ook uh, meestal <laughs> vertaalde song. <laughs> Want in dit uur is dat niet zo, kan ik alvast verklappen. Die wordt niet vertaald. Nou, in ieder geval, maar wel live vertolkt door Lucky Fons derde. In het vorige uur sprak ik met eh, de filosoof Ad Verbrugge. Daarvoor met Bert van der Kamp. Straks eh, in het laatste uur met Iris Koppen over Dylan en de Liefde. Maar nu spreek ik met Thomas Verbocht. Schrijver, wat heet? Van romans, verhalen, toneelstukken, dagelijkse column in de Gelderlander... zo'n 22 boeken minstens op zijn naam inmiddels... Onlangs verscheen zijn nieuwe roman Perfecte Stilte... die deze dagen in de pers alom en zeer terecht, kan ik u melden, wordt bejubeld. Ja, Thomas, ik, ik ken je niet alleen als een groot muziekliefhebber eh, en kenner... Eh, die nog steeds eh, van de meeste ontwikkelingen in de popmuziek op de hoogte wil blijven. Ook van nieuwe dingen ook. Je bent ook heel gretig als het daar, daarom gaat. Maar het speelt ook volgens mij altijd een rol in je werk. Soms letterlijk, zoals in een boek als My Generation... waarin het echt gaat over je avonturen in de popmuziek. Maar volgens mij, ik heb ook altijd het gevoel... dat het op een indirecte manier er ook op een of andere manier... een laag van je romans vormt. Is dat zo? absoluut. Eh, kijk, popmuziek is zo verweven met mijn leven... Eh, dat, ik, eh, dat, het, ehm, dat het voor mij onmogelijk is om er niet over te schrijven. Net zoals je dat ik niet, kan, niet zou kunnen schrijven zonder, nee, niet over eten en drinken zou kunnen hebben. Of weet ik veel wat. Het, het hoort er zo essentieel bij. En, en bovendien is het ook zo dat ik altijd, ook tijdens het schrijven van een roman... Uh, popmuziek nodig heb, ook om mezelf eh, voort te jagen door een boek. of, of, of op een gegeven moment om mezelf op te tillen. Of om geïnspireerd te raken. Ik heb popmuziek ontzettend nodig maar dit is niet, schrijf je met muziek aan? Ja, maar dat is nooit popmuziek. Nee, ik schrijf wel met klassieke muziek. Maar goed, dat is, eh, Omdat teksten natuurlijk heel nee, teksten leiden mij ontzettend af. Ik bedoel, ik zou bijvoorbeeld nooit Dylan op de achtergrond kunnen eh, hebben. Want die eis je meteen op. Dat, dat, gaat niet. Over Dylan gesproken. Eh, wanneer kwam je met hem in, in aanraking voor het eerst? wat, wat is jouw punt van contact met Dylan? Voor mij was het dus wat later, maar uh, zeg maar in 1966. Ik heb daar een stukje over geschreven in mijn boek My Generation. Oké. Mag ik dat voorlezen? Ja, graag. Um, uh, Je bent schrijver, dus daarin staat het op, zijn best verwoord. Het speelt zich af in 1966, in de winter van 66. Het is december. Ik ben 14 geworden. We hebben ons met, met z'n vieren in de molenstraat verzameld. De molenstraat in Nijmegen. We zijn op weg naar het huis van Chrisje Elbers. Een van de intelligentste jongens van de klas. Zijn ouders hebben een banketbakkerij. We moeten om acht uur bij hem zijn. Hij heeft niet gezegd waarom, waarvoor, maar we weten dat het belangrijk is. Niemand van ons is ooit bij Chrisje Elbers thuis geweest. Hij doet ons zwijgend open. Als we door de banketbakkerswinkel lopen... maakt hij verontschuldigende wegwerpgebaren. De zoete geur is van een andere wereld. Uit een andere tijd. We lopen de trap op. Zijn kamer is op de derde verdieping. Hij zegt nog steeds niets. Hij gebaart dat we maar moeten gaan zitten, op de grond... met onze rug tegen de muur. Hij knikt ons toe en houdt dan, een houdt dan de LP omhoog. Hij klapt de hoes open. Daar staat Bob Dylan. Hij kijkt kwaad, geconcentreerd kwaad. Het is een dubbel LP, zegt Chrisje Elbers. Blond om blond. Wat zeg je, vraagt een van ons. Blond om blond, herhaalt Chrisje Elbers. Zo heet hij. En nu allemaal kopdicht. Het eerste nummer vind ik helemaal niks. Een meezinger, net carnaval. Ik weet dat ik het niet moet zeggen. Tijdens het tweede nummer krijg ik het koud. In de pauze tussen het tweede en derde nummer... steekt Christian Elbers even zijn wijsvinger omhoog. Hij fluistert Visions of Johanna. Zoiets heb je nog nooit gehoord. We buigen, het, we buigen het hoofd. De hoes wordt doorgegeven. Als kant 1 is afgelopen, weet ik dat er nog drie komen. De tijd verstrijkt als een langgerekte zucht. Na kant, na kant 3 vraagt Chrisje Elbers of we iets willen drinken. Ik merk dan pas dat ik een kurkdroge keel heb. Het is allemaal heel veel, maar nog steeds niet genoeg. Chrisje Elbers keert even later terug met een blad waarop een fles cola en een paar pijpjes bier staan. Nu dus kant 4, zegt hij, als ieder van ons iets te drinken heeft. Hij zwijgt even. Het is, naar, het is aan hem te zien dat hij iets belangrijks gaat zeggen. Het is één nummer. Weer zwijgt hij. Hij kijkt naar de zwarte schijf die hij in zijn handen heeft. Ik zie dat zijn handen trillen. Dat nummer duurt ruim tien minuten. Ruim tien minuten, ja. Ik heb op dat moment de hoes in mijn handen. Ik lees de titel. Sad Art Lady of the Lowlands. Ik moet even mijn ogen dichtknijpen. Niemand van ons zegt iets. Ik ben de eerste die opstaat. We knikken naar Chrisje Elbers. Hij knikt terug. Alsof we stilzwijgend iets afgesproken hebben. We lopen de trap af, de banketbakkerszaak door... de winterse avond van de stootstille molenstraat in. Als de deur achter ons in het slot valt, scheiden onze wegen zich onmiddellijk. Iedereen heeft ineens een eigen richting. Ik kijk omhoog, naar de uit elkaar spattende wolken... waarachter giftig maanlicht woedt. Er varen lange boten door de lucht. Op een ervan moet ik me inschepen. Ik weet dat ik daar niet te lang mee kan wachten. Die onrust jaagt me voort. with your mercury mouth in the missionary times and your eyes like smoke and your prayers like rhymes and your silver cross and your voice like chimes oh who do they think bury you with your pockets well protected at last, and your street car visions which you place on the grass, and your flesh like silk, and your face like glass. they get to carry you. Sad eyed lady of the lowlands, where the sad eyed prophet says that no man comes. My Said that lady should I wait? with your sheets like metal and your belt like lace and your deck of cards missing the jack and the ace and your basement clothes a hollow face who among them didn't think he could outguess you with your silhouette when the sunlight dims into your eyes where the moonlight your matchbook songs and your gypsy hymns. Who among them would try to impress you? Said I'd lead you the lowlands where the sad-eyed prophets say that no I put him by your gate. Oh, sad eyed lady, should I wait? The kings of Tyrus with their convict list are waiting in line for that jury. among them really wants just to kiss you with your childhood flames on your midnight rug and your Spanish manners and your mother's drug. among them do you think could resist you? Said I'd lead you of the lowlands, where the sad eyed prophets say. by your gate. Oh, sad eyed lady, should I wait? Oh, the farmers and the businessmen, they all did decide to show you where the dead angels are that they used to beside. How could they ever mistake you? They wished you'd accepted the blame for the farm, but with the sea at your feet and the phony false alarm, and with the child. Ja, ik weet het. U hoeft tot ons niet eh, te mailen of te twitteren of te sms'en. We zijn uh, ploerten, zijn wij. Dat ja, wij dit... het is moeilijk om dit bedwelmende lied af te breken. Ja, bedwelmend is het zeker. Ja, ja, ja, dat... Ik zag Lucky Fons al een beetje onderuit <laughs> gaan zakken. maar, maar, nee, is, kijk, ik, ik had nog nooit zoiets gehoord. Nee. Eh, allereerst nog nooit zo'n lang nummer maar ook nog nooit zo'n tekst. Nee. en, en, en, en, ik had toen even dezelfde sensatie als toen ik voor het eerst dat was ook in diezelfde tijd, eh, ook rond de jaren 65, 66... toen ik voor het eerst Nabokov las. Hm. Eh, Lente Fialta, een verhaal waarin Nabokov eh, de geur die in een stadje hangt beschrijft. Een de, geur van de zee met een vage brandsensatie erin. En eh, daar gebeurde wat er stond. En dat is voor mij zo, zo, eh, zo'n ultieme, ultiem iets en dat is met het nummer van Dylan ook. Dit was een tekst die gebeurde. Ik, ik, ik, het, ging dus helemaal niet om de informatie mhm. van wat hij zong... maar gewoon van, eh, van van wat je overkwam door hier naar te luisteren. dat, dat, was voor mij helemaal nieuw. Ja, maar dat is essentieel ook, denk ik, eh, eh, voor, voor Dylan. Dat heeft enerzijds te maken, denk ik, met eh, iets waar uh, Ad het ook heel even over had. dat muziek en poëzie nog één ding zijn. ja. maar zeggen, zoals bij de oude troubadours. Maar ook met de, de specifieke manier van zijn taalgebruik. Wat natuurlijk, ja, taalgebruik met zijn, met zijn, met zijn poëzie, wat die rechtstreeks ergens vandaan komt waar je niet meer vraagt naar betekenissen of uitleg... of, reductie tot wat dan ook. Nee, dat, dat vind ik zo ongelooflijk interessant bij hem. Oh, om het woord interessant maar eens te gebruiken. dus de, de, de, de weg tussen waar het vandaan komt... en hoe het geuit wordt uitermate kort is. Ja. Volstrekt ongefilterd. Eh, eh, alsof je helemaal geen rekening houdt met het referentiekader zeg maar, van, van, van, zijn, van zijn luisteraars, van zijn publiek. Het is, het is een soort... Ehm, eh, ik vind dat van die gestileerde monoloog interieur zijn het eigenlijk. En dat vind ik dus... Dat, dat, dat heb ik altijd bewonderd. En... en ehm, wat ik ook van dat lied meteen leerde... want ik, ik, ik ging onmiddellijk ik, ik, ik, ging die plaat ook kopen. En ik ging, er waren toen nog geen tekstboeken in die tijd. Dat was nauwelijks. Dus ja, er was er één hele, een, illegale in Amsterdam zo, met zo'n eh, getekend voorop. Oh, dus zo'n blauwe voorop? Ja, dat kon je dan op, op, op, eh, eh, op de, de, Albert, nee, hoe heet de en zo kon je dat kopen. Maar dat was, het, dat was natuurlijk volstrekt illegaal. was echt uh, zo'n stencilachtig. Eh, maar ik ging dus die tekst eh, iedere keer over, eh, dus regel voor regel overschrijven. Hè, om, om, om eigenlijk net, want volgens mij heeft Dylan dat zelf ook... dat hij met zijn teksten ook iets wil veroveren... wat wat een feit bijna onzegbaar is. En ik wilde door het over te schrijven de, de tekst veroveren. En, en, en, eh, en ik, ik kon er maar niet mee ophouden. Dat, gewoon, en iedere keer, het klopt niet helemaal wat ik opschreef... maar eh, eh, het, was, het was, het was zo'n ontdekking voor mij dat. Ik, ik, herken dat helemaal. Ik had zelf ook al vroeger op middelbare school... ik weet niet wat het nog steeds is... mocht je of moest je opstellen schrijven... Ik deed dat nooit letterlijk, want dan kreeg je een onderwerp... zal ik maar zeggen, toenemende werkloosheid. En dan, maar dan zette ik in mijn hoofd een, soms een Dylan-nummer op. Echt waar, letterlijk. Zoals One Too Many Mornings bijvoorbeeld. Met een heel specifieke eh, eh, sfeer. En dat opent, dat, dat, dat, op een of andere manier helpt dat om je gewone ratio en, en, je, en je ego te passeren... Ja. en direct iets, iets, iets, iets, iets wakker te roepen... waardoor je je eigen monoloog interieur kon schrijven. Ja, nou, dat, dat, dat, dat, heb ik ook. En, en wat, ik, wat ik... Ja, dat deel ik heel erg, merk ik. En, maar ook, maar ook dat, dat, je, dat ik, wat ik ook had vanaf dat moment... dat ik, dat ik soms in de... of soms, nee, heel vaak... in de metaforen van Dylan ging denken. Ja. He, want, kijk, hij is, nu, hij is van 66 tot nu al in mijn leven niet dat ik nou zo'n devoot, eh, weet ik veel wat, aan middel midden van die teksten ben. Maar ik, ik, er is altijd wel Dylan. En altijd wel die tekst die, die, door mijn gedachten zweven Als een soort lopend commentaar. Ja, eh, ja, dat, dat is het. Wat ik noemde die innerlijke tweede stem, wat hij is geworden. Ja, en eh, ja, dat, dat, dat heb ik met geen enkele andere dichter. Goed, laten we eh, datzelfde nog een keer... Dat tweede nummer wat, wat, namelijk op jouw lijstje staat... dat is eigenlijk uit een periode van voordat eh, dit aan de hand is waar we het nu over hebben. Ja. Waarom wil je dit speciaal horen? Girl from the North Country heb ik staan. Eh, ik, ik, heb ik heb voor, voor drie liefdesliedjes gekozen van Dylan. Love songs. Omdat ik als, een, als zo'n liedje langs de kitsch, langs de clichés scheert dat vind ik dan altijd heel knap. En wat ik, wat ik, zo, ik heb het ook gekozen omdat... Eh, kijk, Dylan begon natuurlijk met zijn leven op het moment dat hij in New York was. Daar, daar begint het leven van Daar begint Bob Dylan. Daarvoor is hij Bobby Zimmerman. Ja. En, eh, en er is ooit in dat leven een tijd geweest... waarin er sprake was van, zeg maar, geluk. Ja. Van, van, van, van een soort veiligheid. Maar dat kon natuurlijk niet. Want alles wat mooi is, moet, moet op een gegeven moment kapot. En die, die, die, die, zeg maar, ergens, is er, kijk, is een huis in dat, in in dat leven. wat, daarna ging, ging, het alle kanten op. Maar, en en die, die, die drie love songs gaan over dat huis wat weg is. En daarom heb ik dat gekozen. En het gaat altijd ook over... Eh, hij vraagt het altijd iemand die ook op reis is. dus eh, jij gaat op reis, eh, net als ik. Maar ik ga de verkeerde kant op. Jij gaat misschien de goede kant op. En als je dat dan ziet, zeg iets namens mij. En dat vind ik geweldig. If you're traveling in the North Country Fire, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there she once was a true love of mine. If you go in the snowflake storm, when the rivers freeze and summer ends, please see she has a coat so warm to keep her from the howling winds. Please see if her hair hangs long. It rolls and flows all down her breast. Please see for me if her hair's hanging long. that's the way I remember her best. I'm wondering if she remembers me at all. Many times I've often prayed in the darkness of my night. in the brightness of my day. traveling the North Country fire, where the winds hit heavy on the borderline. Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. effectief ook, eh, Thomas Verbocht eh, hier naast mij. Eh, die hele simpele ene aangehouden mondharmonica-toon. Om, het mee af te sluiten. Ja. Alsof je de, de, wind zelf hoort en de, hele... De, ja, het, het, trekt naar de verte van, van vroeger. Dat is het, ja. dus ik, ja, je hoort ook bijna een, een, trein hoor je door het landschap gaat. Ik interessant ook, dat, dat, hij zingt het nummer als hij dus 22 jaar is. Ja. En hij, als, alsof je dan ook al beseft, oké... Eh, dadelijk ga ik weg, no direction home. En nu ga ik, eh, ik, ik verban mijzelf uit het huis dat mijn lief is. En waar mijn lief woont. En, eh, dat, en dat is natuurlijk een, een thema wat, wat heel veel voorkomt. Weggaan, reizen, vreemdelingen tegenkomen, messengers, eh, zoeken. Eh, en en ehm, ja, dat, dat, vandaar ook die never-ending Tour. Eh. Ja, klopt allemaal. En dat is, hij heeft ook al wel eens gezegd dat... Eh, volgens mij zegt hij dat in No Direction Home... die prachtige tweedelige documentaire van Martin Scorsese... mijn hele leven is één reis terug naar huis. Een, letterlijk een odyssee, hè, wat, wat Odysseus ook deed. En, en bijvoorbeeld dat No Direction Home, wat een citaat dan is uit Like Rolling Stone. Ik heb altijd ook het gevoel gehad... Eh, iedereen zegt dat is een put-down song, dat is het natuurlijk ook... Eh, eh, like a Rolling Stone. Maar het hij heeft het ook over zichzelf. Hij, heeft, hij praat... De you in, in heel veel Dylan-songs is altijd ook Dylan zelf. Ja, ja. Het, het, soms is het, is het een geliefde, is het, soms is het God... soms is het een soort transcendent ik. Van, een, maar het is, het is ook eh, de ander waar hij over zingt. Eh, eh, is hij ook, ik is een ander. Dat is Als, alsof hij zichzelf ook heel dat moet overtuigen. Ja, precies. Van wat, wat, wat hij bedoelt. Maar dat ballingschap-idee, dat is, dat is een soort vrijwillig ballingschap. Hè? Want dat, dat, dat blijft door zijn hele werk een, een, een, thema. Ja. Tot, tot, ja, dat, tot aan zijn laatste platen aan toe, waarin hij eh, Put, eh, dat hebben wij allebei eh, gelezen, <laughs> inderdaad. de, de Tristia de, de, de, van Ovidius, geschreven in ballingschap aan, de, aan de Zwarte Zee. Ja, en, en, en hij, hij, hij moet die Engelse vertaling van, die, van, van dat... Peter Green. Is ja, Peter, die, die, die, Niet de gitarist nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, de hoogleraar. En die dat overigens prachtig vertaald heeft maar als je dat leest, die, die ballings, ballingschapsversen eh, van, van Ovidius... die aan de Zwarte Zee zat, terwijl zijn vrouw in Rome eh, verbleef. En hij, zat er, en hij zat daar gewoon eigenlijk om niks. Hij, was verbannen om, om alleen maar een gerucht maar, eh, Beyond Here Lies Nothing. Ja. Zo heet die, plaat ook. En, en eh, dat is een citaat van Ophelius. Want dat moet u dus heel gelezen hebben. Want het mooie is, als je dat leest, in het Engels hoor je soms bijna Dylan. Ja, en dat is, dat ja, is, dat is eh, waar. En niet dat hij het heeft, maar gewoon... Nee. Het is het, is, het, het, hoort bij zijn soundtrack, zou ik maar zeggen. Nee, absoluut. nou heeft hij, denk ik nu opeens terwijl we dit zitten eh, te zeggen... een tijdje lang echt wel geprobeerd een home te hebben, zal ik maar zeggen. Met name na het befaamde motorongeluk. Waarvan ik laatst weer las in een recente eh, biografie van eh, Daniel Mark Epstein... dat hij eigenlijk alleen maar eh, eh, aan het lopen was met die motor langs de weg... terwijl Sarah achter hem aanreed in de auto omdat die motor stuk was. En die viel om en hij kwam maar, hij kwam maar met zijn been onder. Nou ja, goed. maar hij moet dat natuurlijk mythisch maken, zoiets. Of, of de wereld maakt het mythisch. Nee, nee, nee en hij heeft, heeft hij, maar toen heeft hij zich teruggetrokken. Echt met zijn, met, en ook in, in drie of vier jaar zo'n beetje eh, vier kinderen gekregen met, met, met Sarah. Dat, dat heeft hij dat home, home gehad. Eh, daar heeft hij volgens mij ook nog zijn hele leven lang last gehad... dat dat mis is gelopen. Ja, want ik denk dat, dat hij dat nodig had anders wordt hij gek natuurlijk. Want, want hij, hij, hij door, door, die, door, door, door het voetstuk waarop hij was geplaatst... Eh, kon hij volgens mij geen kan meer op. En daarom zocht hij even de, de luwte op. Maar terwijl, terwijl hij dus ook wel wist, dit kan ik niet. Precies. En dat heeft ook te maken met dat, dat, dat, die ballingschap en dat geen thuis hebben. Eh, en, en daar zelf, als hij een thuis heeft, dat ook weer niet, <laughs> niet kunnen. Want volgens mij, het is iemand, eh, ik had het met Bert ook over, eh, tijd en identiteit... die elke vorm van definitie... Ja. En, en, ook dus, en identiteit is een vorm van definitie als dodelijk voor de ziel ervaart. Absoluut. Dat, ja, dat, dat, is, dat, is, gevangenschap. En dat gaat vanaf dat hij elke vorm van labels... Van, van voice of a generation of protestzanger... al dat soort dingen van de hand wijst tot aan het, alle, tot aan het allerspersoonlijkste. Zelfs tot aan de ontkenning van een zelf aan toe. Ja. Om het maar even heel ja. Eh, ver te trekken. Hij, dat is, is bijna echt fobisch voor hem. Ja, absoluut. En, dus hij, hij, hij, heeft, hij heeft die ruimte nodig. Hij, hij, hij is, een, hij is, maar dat, gaat, dat gaat ook heel veel... Hij moet losgelaten worden. Dat, en ja, dat is... Uh, dat is, dat is, hoe moet je het noemen, een, een obsessie. Ja. Sarah, dat gaan we ook draaien. Oh, eh, en zo kwam ik er ook op. Ja, want die, dat nummer dat is me heel erg dierbaar. Eh, kijk, want dat, dat, dat begint zo prachtig. Met die, die kinderen die op het strand spelen. Hè, eh, en en, en eh, dat, dat, is dus, dat is een soort... Het, het, het, het, ja, dat is, dat, is, dat is even dat home weer. Hè, dat, die veiligheid, die zuiverheid. En, maar op een gegeven moment, volgens mij nou, de, de, vierde strofe al... is hij al over de wereld. Hè, en, en, en Savannah Bay. En, nee, was het ook weer? Ja, geloof dat, dat nummer. Of, of ik weet niet hoe dat heet precies. En, en uiteraard komt ook weer een messenger... die, die, die dus verklaart waarom, hij, waarom Sarah op zijn weg is gekomen en dat, dat is, een, een, een, heel erg, heel erg dillenachtig lied dit. I laid on the dune. I looked at the sky when the children were babies. I played on the beach. You came up behind me. I saw you go by. You were always so close and still within reach. Sarah, Sarah, whatever made you wanna change your mind? Sarah, So easy to look at, so hard to define. I can still see them playing with their pails in the sand. They run to the water, their buckets to fill. I can still see the shells falling out of their hands as they follow each other back up the hill. virgin angel, sweet love of my life. Sarah, Sarah, radiant jewel, a mystical wife. Sleeping in the woods by a fire in the night, drinking white rum in a Portugal bar. Them playing leapfrog and hearing about Snow White you in the marketplace in Savannah, Lamar. Sarah, Sarah, it's all so clear I could never forget. Sarah, Sarah, loving you is the one thing I'll never regret. I can still hear the sounds of Methodist bells. I'd taken a cure and it just gotten through. Staying up for days in the Chelsea Hotel, writing sad-eyed lady of the lowlands for you. to my heart. How did I meet you? I don't know. A messenger sent me in a tropical storm. You were there in the winter, moonlight on the snow, and on Lily Pond Lane when the weather was warm. in a calico dress. Sarah, Sarah, you must forgive me my unworthiness. Now the beach is deserted except for some kelp and a piece of an old ship that lies on the shore. You always responded when I needed your help. You gave me a map and a key to your door. Desire, Sarah... Ja, heel erg direct eh, autobiografisch. Ik bedoel, dat, dat een beetje eh, eh, Wat ik ook zo mooi vind, Roel, is dat, dat, hij, dat hij ook zo gul is met zijn, met zijn emoties. emoties. Hij, hij, hij, is, hij, is, hij is zelden cynisch hierover. Of, of hij gooit er zelden ironie overheen. Hij is, eh, het, het, het, het, heeft een rechtstreeksheid die bijna ontroerend is. Dat is waar, dat is een goed punt. Want hij is natuurlijk eh, met name in, in de periode voorafgaand... Zijn, zijn periode in de jaren 60, uh, zou ik zeggen 4, 5, 66... is hij buitengewoon cynisch over de wereld, over van alles en nog wat... Over, op het nihilistische af, zal, zal ik maar zeggen. Met een en al snarl en snier. Ja. Eh, naar de wereld en, en put down. Maar in zijn, zijn, zijn, love songs is hij dat nooit. Nooit. Altijd gewoon eigenlijk met een soort, met een soort intense zuiverheid is hij dan, dan bezig. Nou, hartstikke, nee, goed. Eh, we, onderbreken de liefdesliedjes even. Want we gaan naar de song die jij hebt uitgekozen... om te laten vertolken door Lucky Fons derde die de hele nacht hier bij ons is. Uh, op Bobfest 70 van de Human. Welk nummer heb je gekozen? nee, Lucky heeft het nummer zelf gekozen. want ik, ik, ik, had helemaal geen... Ik, had, eh, eh, ik, ik zou zelf iets moeten vertalen, maar dat heb ik niet gedaan. Omdat ik eh, allereerst had ik daar weinig tijd voor. Want als je zoiets doet, moet je dat heel goed doen. En Bert zei ook al, is een, oh. een dag bezig geweest met één, één couplet, geloof ik. En, maar bovendien, ik hou er niet zo van vertalen, Dylan. Nee, nee eh, precies. Ik snap, dat, met Bert hebben we daar ook over gehad. Dat, dat, dat, dat is een lastige kwestie. En wat ik hoorde voor het eerst Dylan vertaald door Boudewijn een Groot. Ergens in... Uh, halfweg de jaren 60 volgens mij. Want er komen, andere tijden. Andere tijden. dacht ik, ja, nou, dit, zo, zo, zo is het niet bedoeld. En ehm, ik kan het ook moeilijk <laughs> uitleggen. En eh, ik, ik vond het ook ineens zo zo, zo, zo keurig. En, en, en, en, dus ik, ik, ik kan Dillen in Nederlands heel, heel slecht horen. Omdat vertalingen, voegt raar genoeg, wordt altijd letterlijker dan het origineel. Ja. Dat is heel vreemd. Zelfs als je helemaal niet letterlijk <laughs> vertaalt, wordt, het bijna nog een andere boodschap. Maar, bovendien gebeurt er iets met die rechtstreeksheid waarover het hadden toen straks. Die rechtstreeksheid van Dillen wordt dan... ineens krijgt hij een, een soort kamertje waar ik niet tegen kan. Lucky, hoe, hoe, zie jij dat zelf? Want jij bent bijvoorbeeld nu in je eigen carrière... ook van Engels overgegaan op Nederlands. Ja, maar dat zijn geen eh, vertalingen. Nee, nee, daarom. dat weet ik, maar je hebt gekozen voor een andere taal. Een van de problemen... Eh, eh, gedichten, geschreven tekst vertalen is al moeilijk. Maar liedjes vertalen, er komt een andere, andere moeilijkheid bij. Want Dylan is heel erg goed in de combinatie tussen klanken, klinkers en melodieën. Dus um, hij, heel veel, ik heb het idee dat hij heel vaak woorden ook op een plek zet. Alleen maar omdat dat heel mooi zingt. Want dat is dus de, de keelklank die hij op dat moment wil voorbereiden. En dan alsof hij dat gewoon schrijft en dan later nog... Eh, betekenis uh, eh, bijvoegen. Of, bij Dylan vaak de schijn van betekenis. En, hij, eh, en dat is gewoon heel moeilijk te vertalen. Omdat de helft van zijn textuele informatie is geen informatie. Is niet, het zijn geen woorden, het is niet betekenis. En dat is moeilijk te vertalen. Dat is iets wat hij inderdaad zegt van, van Brecht geleerd te hebben. dat songs schrijven waarin de, die de, eh, inhoudelijk de informatie... Ja. Kijk, eh, er gebeurt een... Transcenderen, zou ik maar zeggen. Het is een soort alchemie als je woorden en melodieën bij elkaar uh, volgt. Het, het, het, transformeert tot iets nieuws. En het transformeert elkaar ook. Een, een woord de keuze voor een woord transformeert de melodie... en de melodie eh, transformeert het, het woord. En Dylan is daar echt een meester in. Heel goed. En eigenlijk zou je een meester zoals Dylan moeten zijn... om dat te kunnen vertalen bijna. En wie is dat nou? Precies. Nou je hebt, wat heb je gekozen om voor Thomas te eh, spelen? ja, ik wil graag uh, The Death of Emmett Till zingen. Dat is een protestnummer. Eh, eigenlijk echt een klassiek protestnummer. Ik geloof een outtake van de Freewheeling Bob Dylan. Dus nooit opgenomen. Ik heb het idee dat, dat hij de nummers waarin hij namen noemt nooit opneemt. Terwijl dat vind ik vaak zijn beste. Waar hij echt uh, president refereert. Of aan, Hattie Carroll. Eh, de loze dat is een uitzondering inderdaad, die heeft hij wel, ja, ja. Dit, is een beetje, dit is een beetje familie met dat lied, The Death of Emmett Till. Maar ik vind het heel mooi en met name, dit is dan een heel recht toerecht aan verhaal. ik bedoel, het is gewoon duidelijk wat er gezongen wordt. Het is het verhaal van, over een moord, en de aanklacht tegen racisme. Ehm, en, maar het eindigt, het ene laatste couplet vind ik echt een van de meest intense dingen die, die je kan zingen. Omdat in één keer, eh, hij probeert woede geven. Hij zegt van, van domme, waarom laten we dit gebeuren? En dat doet hij door heel veel klinkers en woorden bij elkaar te persen. En dat is echt een heel spannend iets om te zingen. Nou, je, je gaat het wel horen. Laat maar horen. Lucky Fonds, The Death of Emmett Till. was down in Mississippi not so long ago that a young boy from Chicago town walked in a sudden door. This boy's fateful tragedy, you should all His skin was black, and his name was Emmett Till. Some men they dragged him to a barn, and there they beat him up. They said they the barn. There were laughing sounds out on the street. the United States of yelling for a trial. Two brothers, they confessed that they had killed poor Emmett Till. But on the jury, there were some men who helped the brothers commit this awful crime. And so this trial was a mockery but nobody seemed to mind. I saw the morning papers, but I could not bear to see the smiling brothers walking down the courthouse stairs. For the jury, they found them innocent and the brothers they went free. While Emmett's body still floats the foam of a Jim Crow sudden sea. If you can't speak out against this kind of thing, a crime that's so unjust, your eyes are filled with that dirt, and your mind is filled with dust. Your arms and legs, they must be in shackles and chains, and your blood, it must cease to flow. For you let this human race fall down so god awful low. This song is just a reminder to remind your fellow man that this kind of thing still lives today in that ghost drop Ku Klux Klan. But it follows folks that think alike. If we give all we can give, we can make this great land of ours a greater place to live. Ja, het klinkt, ik zeg het nog maar een keer, eh, karig, eh, eh, twee paar klappende handen. Maar u moet dat Wel met, van harte. U moet dat met uh, 10.000 vermenigvuldigen zo enthousiast zijn. Maar dat heb je prachtig gedaan, Lucky Fons de derde, deze song. en met Til, wat Lucky ook heel goed eruit haalt... en, en wat, ook, dat eh, weer opvalt... Dylan was een goede uh, eh, mise kon mise-en-scène goed maken. Ja, zeer. Hij, en, en, hij was echt een, een, een dramaturg. Dat soort woord zocht ik even. Ja. Hoe hij dit opbouwt, dit hele verhaal. En, en, en, en eh, herken je dat? Jij bent ook zo. Ja, zeker. Hij heeft dus heel, heel theatraals erin. Hij begint klein en langzaam gooit hij de boel open dat, is dus, en dat vind ik echt fantastisch. En het vertelt ook echt een verhaal. Ja een op, met, met de opbouw van een, van een, van een ja, verhaal. met uitstellen en, en, en, en, en, gewoon iedere keer wat meer informatie geven. Het belang van die informatie onderstrepen. Daar is je ongelooflijk vaardig in. En dat helemaal eh, gekoppeld aan die, aan die muziek ook. Die, die muziek die natuurlijk een tijdloze achtergrond heeft. Want ongetwijfeld zal dit ook weer eh, eh, gebaseerd zijn op oude ballads... een oude folk of, of wat dan ook. Maar die, die dimensie van die eeuwigheid gebruikt hij op een of andere manier... Om, om zijn eigen ding in te zeggen. Dat is toch echt, echt ja, eh, eh, zeer indrukwekkend. Eh, het zou interessant zijn om aan de hand van songs van Dylan... de geschiedenis van de Verenigde Staten te vertellen. Ja, ja dat, dat, zou, dat zou je heel goed... Op een bepaalde manier heeft hij dat zelf natuurlijk ook gedaan. Dat is natuurlijk waar Marcus het altijd over heeft. Vooral die, die Invisible Republic, dat onzichtbare Amerika... Uh, dat is door Dylan letterlijk in kaart gebracht. Ja. En het is niet alleen een letterlijk land... maar ook een, een soort, een soort eh, kaart van het onbewuste van, van Amerika. Dat is ja. Wat me ook trouwens opviel, en, en, maar misschien kan jij daar iets, iets goed over zeggen... en dat heel veel mensen altijd zeggen... En wat alle goede songschrijvers hebben, denk ik... en ook misschien ook alle schrijvers überhaupt... maar Dylan zeker, het gevoel dat hij het speciaal tegen jou heeft. Ja, maar dat komt, dat komt natuurlijk om, omdat, <coughs> omdat het dus uh, eh, super persoonlijk is. Eh, dus dat, dat, je, dat je geen enkel cliché terugvindt bijna in zijn teksten. Nou, in, in zijn wat minder periode gebeurde dat wel... Ja, dan wordt hij ook opeens letterlijk. Ook ja, politieke ja, boodschap. precies. Begin jaren tachtig hebben we ja, midden jaren tachtig dat, is, dat, is, dat, dat, gaat mis. Dan, dan is het... Is het kwijt? Ja, dat komt natuurlijk ook om, om zich moest stellen natuurlijk van... dat hij weer even thuis was geweest in dat christendom. Hè? Oh, ja. En, eh, dat, en, dat, mag, dat mocht natuurlijk ook niet, dat christendom eh, van hem. Moeten we daar nog iets over zeggen? Ik, ik, ik, ik, word altijd een beetje kriegelig als mensen dan heel erg doen van schande. En, zo mag geen schande. Nou, ik bedoel, eh, in het prachtige boek van Bert van der Kamp... citeert hij Leonard Cohen, die zegt... ja, op een gegeven moment moest aan die pijn van Dylan een einde komen. Even. En eh, op een gegeven moment moest hij weer iemand treffen... of in zijn leven komen bij wie hij troost vond. En dat was God. Nou, en kijk, eh, en, iemand die daar... Kijk, ik, ik, heb altijd bewondering voor mensen die uitkomen... voor wat ze belangrijk vinden. So what dus. Dat, dat, deed hij ook. En, en eh, het was ook een hele logische stap in, het, in, in, in die hele on the road van hem. als je door andere mensen voortdurend als Jezus de verlosser wordt gezien... kan je nog maar één kant op. Namelijk de, kant van de, eh, van de echte verlosser. Ja, natuurlijk. Kijk, en, mensen die, daar schande over roepen, ja, die begrijpen het niet. Kijk, maar dat zijn, natuurlijk, ja, dat, zijn, natuurlijk alleen maar mensen... die zelf alleen maar de, de wereld kunnen benaderen... met cynisme. Ja. En, en met een soort letterlijkheid. Die, Dan hebben ze ook nooit iets begrepen, heb ik altijd het idee... Van, van, van waar het vroeger altijd over ging bij hem dat is waar ik het met, met, met Bert en ook met, met Ab Verbrugge en, en wij eigenlijk ook hebben... die, die, die trans, dat, dat hunkeren naar, naar huis... Ja. Eh, met hoofdletters. Of, en en, en, en die, die, die, transcendente wereld, die, die zoektocht, die quest, die spirituele zoektocht... die is er altijd geweest. Ja, natuurlijk. Dat is, dat is de grondtoon van zijn werk. En bovendien, laten we ook wel wezen, hoe Slow Train Coming is een goede plaat. Ja, muzikaal. Dat in, Absoluut, in, in, Memphis opgenomen. Ja, is echt eh, een hele... Eh, muzikaal niets mis mee. En, en, nummers als Every Grain of Sand zijn briljant. Tuurlijk, ja. Ja, en bovendien dus kondigde ze zich ook al aan natuurlijk in de, in de plaat daarvoor, Street Legal. En eh, dat wordt zo'n nummer als Senior. Eh, wat volgens mij ook al een aankondiging is van wat kort daarna gebeurde. Ah, je noemt senior. Eh, eh, Want we hebben nog tijd, denk ik, voor één nummer om, om te draaien in dit uur ik kijk even naar de, naar de, naar de regie. Ehm, zullen we kiezen, je mag kiezen tussen If You See Her, Say Hello en nee, dat, dat, Misschien hebben we dat thema wel behandeld. Dat is de, het liefdesthema, If You See Her, Say Hello. Ja, misschien dat, kan Iris er daar meer over zeggen. Juist. Maar, maar, maar bijvoorbeeld... Uh, senior, ja, senior vind ik ook weer, weer zo'n vreemdeling. Weer zo'n messenger op zijn weg. Die, die, eh, die hij niet helemaal begrijpt, maar die toch al dingen aankondigt. En eh, je kunt misschien zeggen, misschien is senior al een beetje een, een, een, een, een afgevaardigde van de heer. Is ook zo, want het is volgens mij geschreven vlak voor ja. Eh, in de ging. Maar het, leuke is natuurlijk dat het... Eh, het is natuurlijk gebaseerd... Het, verwijzing naar Carlos Castaneda, de boek ja. Tales of Jacqui Power Tales of Yankee Power is de ondertitel. Maar het is, het, het is een, ja, ik weet niet, het is een, een, een bijna een slangenbezweerdersachtige, uh, eh, hypnotisch iets heeft ja, het. Dat, wordt hypnotisch. Kijk, hier, is, hier gaan tekst en, en, en, muziek ook een, enorme, enorme intense verbinding aan. Ik vind het, echt, ik vind het een briljant nummer, een briljant. Ja, echt, eh. en terwijl de, de beelden op zich allemaal weer tussen aanhalingstekens duister zijn kan je het volstrekt volgen. zelfs tot aan het einde van eh, ja, over dat, die mensen die bogged down zijn in een magnetic field. Ja. Je snapt volkomen, je, daar hoef je geen uitleg bij te geven. Je, kunt het niet verklaren, maar, maar, maar je gelooft het. Het is, het is waar voor je. Het overkomt je. Ja, dat is inderdaad wat jij voortdurend inderdaad en terecht zegt. Dat vind ik een hele mooie omschrijving van dat de, er gebeurt wat er verteld wordt. Er gebeurt wat er, ja. Ik neem aan dat dat ook echt voor jou als schrijver... een, een, een, een punt is waar je zelf naartoe wil schrijven. Dat is voor mij de essentie. Dat is de essentie. Ja. Ik, ik, ik, hoef niet alles te kunnen verklaren. Of alles te, ik hoef ook niet alles te begrijpen. Als het maar aankomt als het maar voor de lezer gebeurt. Want dat is nog, nog iets heel anders dan eh, dat je... denkt... <laughs> dat, dat onderscheidt natuurlijk de, de, de, de, de dilettant van de echte schrijver... die het voor anderen kan laten gebeuren. En, en dat is bij Dylan ook zeker het soort. Je gaat helemaal mee in zijn toe, aan de, Je wil ook naar de, de senior het, het soort wanhoop van... Eh, waar je aan overgeleverd bent en hij ook is... waardoor je eigenlijk alleen nog maar je kan richten tot een senior. En het nummer is volgens mij uit, uit, is, dat, is dat 79, 78? Dat, dat weet ik in maar het is wel zo'n nummer dat ik toen voor het eerst hoorde... wist ik al, dit zal me altijd blijven achtervolgen, in de goede zin. en, en dat is waar. En ik verheug me er nu weer op. Oké, we gaan het nu draaien. Dank je, Thomas eh, Verbocht, voor je bijdrage aan Bobfest. In het laatste uur straks gaat het over Dylan en de liefde. Dylan en eh, zijn huwelijken ook, eh, neem ik aan, met de schrijfster Iris Koppen. Tot slot van dit uur, Signor. Can you tell me where we're heading? Lincoln County Road or Armageddon? Seem like I've been down this way before. Is there any truth in that, senor? Senor. Senor. Do you know? must I keep my eyes glued to the door? Will there be any comfort there, senor? There's a wicked wind still blowing on that upper deck. There's an iron cross still hanging down from around our neck. There's a marching suspense anymore. Can you tell me who? return.